7 uur. Door negens met het NOS-journaal. Leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs... staken voor het eerst twee dagen achter elkaar. Ze willen structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Uit een enquête van de NOS onder ruim 3300 scholen... blijkt dat de actiebereidheid hoog is. 90% van de scholen zegt dat vandaag één of meerdere leraren gaan staken. Minister Slop van Onderwijs zei gisteravond dat hij begrip heeft voor de zorgen... maar dat er geen extra geld komt. Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest gedaald. Volgens het CBS was er een daling van 2,6 ten opzichte van het jaar ervoor. Het komt vooral doordat er minder koeien, varkens en kippen zijn in Nederland... en doordat melkkoeien ook minder stikstof in hun voer hadden. In China zijn inmiddels 170 mensen overleden door besmetting met het coronavirus... meldt de Chinese Gezondheidsautoriteit. Dat komt neer op 38 nieuwe slachtoffers. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7700. De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelt later vandaag of er sprake is van een internationale noodsituatie. Mannen die volgens bloedtesten mogelijk prostaatkanker hebben... krijgen niet meer direct een pijnlijke weefselprik. Vanaf vandaag volgt eerst een MRI-scan om te zien of en waar kanker zit. Artsen verwachten dat het mogelijk meer dan de helft van de prikken scheelt... dat bij andere patiënten gericht geprikt kan worden. De nieuwe werkwijze voor het opsporen van prostaatkanker gaat vandaag in. Nederland en andere Europese landen zijn bezorgd over de loting van een duur medicijn tegen de spierziekte SMA. Het middel dat ongeveer 2 miljoen euro kost is nog niet op de Europese markt en de farmaceut Novartis wil het nu verloten onder 100 jonge patiënten. Volgens de Europese gezondheidsministers leidt zo'n loting alleen maar tot leed bij betrokken families. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden licht regenen. In het westen en noorden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog.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 Just give me a call. Don't stop me Cause now. I'm a good time. Don't stop me yes, now. I'm a good time. I don't want to stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision internet.